NOS nieuws van 5 uur. Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Voor de tweede avond op rij is een demonstratie tegen de komst van asielzoekers... in een voorstad van Dresden uit de hand gelopen. Een groep rechtsextremisten gooide flessen en stenen naar vier bussen met vluchtelingen... die gisteravond aankwamen in het plaatsje Heidenau. Vervolgens gingen de demonstranten op de vuist met de politie... die traangas gebruikte om de betogers weg te jagen. Bij de gevechten raakten 31 agenten gewond. Ook vrijdagavond raakten agenten en demonstranten gewond bij protesten in Dresden. Er is al langer onrust over asielzoekers, vooral bij aanhangers van neonatiepartij NPD. De Britse politie houdt er rekening mee dat het dodental na de vliegtuigcrash in de buurt van Brighton nog kan oplopen. Tijdens een luchtshow stortte een piloot van een historische straaljager neer op een drukke autoweg toen hij een looping wilde maken. Zeven mensen kwamen om het leven, veertien raakten gewond. De piloot zelf overleefde het, maar ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het gebied wordt doorzocht omdat er mogelijk nog meer lichamen kunnen worden gevonden. De politie in Engeland heeft zo'n veertig telefoontjes gehad van mensen die ongerust waren over een vriend of familielid. In Oudendijk in Noord-Holland woedt brand in een bedrijf waar olie uit pinda's wordt gemaakt. De brand veroorzaakt veel zwarte rook. Er was niemand in het pand en er zijn geen gewonden. Uit metingen van de brandweer bleek dat er geen gevaarlijke stoffen in de rook zitten. Buurtbewoners wordt aangeraden ramen en deuren dicht te houden. Seel Amsterdam heeft gisteren zeker 600.000 bezoekers getrokken, weer meer dan de dagen ervoor. Het zeilevenement begon woensdag met zo'n 350.000 bezoekers, de dag erna meer dan 400.000 en vrijdag een half miljoen. En vandaag is de vijfde en laatste dag van Seel. Het weer, vanochtend veel zon en het wordt snel warm. Vanmiddag is het opnieuw op veel plaatsen zomers warm met 24 tot 26 graden. In de loop van de middag neemt vanuit het zuiden de kans op enkele regen- en onweersbuien toe.